Van de andere acht weten we niet hoe dat is gebeurd. Op social media zijn foto's en video's te zien van het perron met bebloede mensen. En ook is er veel rook. Het is nog niet duidelijk wat er allemaal is gebeurd, zegt correspondent Marieke de Vries. Wat we wel inmiddels weten is dat er geen explosieven op dit moment nog op scherp staan. Dat heeft de politie inmiddels naar buiten gebracht. Natuurlijk om mensen gerust te stellen. En het lijkt erop dat dat explosief wat zou zijn afgegaan aan het begin van die schietpartij... dat het om een rookgranaat uh, ging, uh, waardoor er natuurlijk heel veel verwarring en, en, en paniek ontstond. De politie is nog op zoek naar de dader. Een in een oranje veiligheidsvestje. Hij heeft misschien een gasmasker op. Inmiddels liet de politie weten dat ze ervan uitgaan dat het een eenmansactie was. Maar deze ene man is wel nog op de vlucht. In de omgeving van het station in Brooklyn zijn scholen dicht. Niemand mag de straat op. Ook het metroverkeer ligt er voorlopig stil. Het wordt steeds duidelijker hoe de Russen hebben huisgehouden in de Oekraïnse stad Butsja, vlak voordat ze daar vertrokken. Tot nu toe zijn meer dan 400 lichamen gevonden van vermoorde inwoners. sommigen met de handen op de rug gebonden. Rusland ontkent alles en zegt dat het allemaal in scène is gezet. Na een week van sneeuw, hagel en wind komt eindelijk het zonnetje weer om de hoek. En dat betekent dat het terras op veel plekken ook weer vol zaten vanmiddag. Verslaggever Michelle Habets ging er ook naartoe. Het is heerlijk weer, zeker. Ja, heerlijk dat het weer kan. Ja, lekker. Na zo'n regenachtige week. Eh, ik zie jullie eh, lekker genieten van een biertje. Ja. het is goed weer. Gelijk genieten, toch? Korte broek ook aan, zie ik. <laughs> ja, ik ga straks nog varen, dus gelijk van genieten. Blijven jullie hier de hele dag zitten of... Eh, ja, zeker wel tot een uurtje of vier. Er moeten nog wat mensen bij komen. Dus eh, ja, wordt gezellig. En dan nog het weer. Vandaag 19 graden in Groningen tot 22 in Maastricht. Morgen wat meer bewolking, ook kans op een buitje. Dan tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits valt in onze regio wel mee met 40 kilometer file. Landelijk staat er meer dan 400 kilometer. Wel vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelovarensveen. 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. 10 minuten vertraging op de A9 Alkmaar-Diemen. Bij Alfred AMC 8 kilometer file. En op de N208 Sassenheim-Haarlem. 2 kilometer file voor de aansluiting met de N207. Maar dat kost je wel 20 minuten extra.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 I'll say it once again. In case you missed it. I'm doing all I can to be patient. But I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.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 Iemand opende tijdens de ochtendspits rond half negen het vuur in een station in de wijk Brooklyn. Twee mensen zouden in kritieke toestand verkeren. In Butja in Oekraïne zijn tot nu toe 403 lichamen geteld van vermoorde inwoners, zegt de burgemeester. Eerder werd er gesproken over 300 slachtoffers. En het kabinet wil niet vooruitlopen op een eventueel kandidaat lidmaatschap voor Oekraïne. Dat zei minister Schrijnemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer. Het weer vanavond en vannacht is het droog.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 time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? of my life Walking the path so many paced a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and building to the sky My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning it's hands The one I profess I say Hey, whatever Let your beauty come alive Let your color in the sky And say we're standing in line for the answer to the question what makes this fire.